Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Winkelweken bij Grando. Laatste kans op feestelijke jubileumdeals. FBI don't know! Zondagavond is de crimeavond. Met FBI bij Veronica. Kijk het nieuwste seizoen van FBI. Vol actie en spanning.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 Ook kunnen gestrande reizigers daar weer terug naar ons land. Gisteren kon er de hele dag niet gevlogen worden vanwege de Amerikaanse actie in Venezuela. Dat ligt vlakbij de Caribische eilanden. Intussen is de opgepakte Venezolaanse president Maduro in een gevangenis gezet in New York. Op een filmpje is te zien hoe Maduro door een gang loopt. In het Engels zegt hij gelukkig nieuwjaar. Maduro wordt door Amerika verdacht van drugsterrorisme. Maar volgens sommigen is president Trump vooral uit op de Venezolaanse olie. Op allerlei plekken in ons land zijn auto's van de weg gegleden. Het kan door sneeuw en bevriezing nog altijd glad zijn. Daardoor ging het gisteravond en vannacht mis in bijvoorbeeld Os... waar een auto over de kop ging. In Deventer botste een auto tegen een boom... en in Barendrecht gleed een automobilist de sloot in. En in Berlijn zitten tienduizenden gezinnen al het hele weekend zonder stroom. Ook zouden sommigen geen verwarming hebben... terwijl het buiten ijskoud is. De Problemen in Berlijn hebben te maken met een brand waardoor stroomkabels kapot zijn. Het kan zijn dat het vuur is aangestoken door een linksextremistische groep. Vanochtend de grootste sneeuwbuien in het midden en zuiden. Vanmiddag vooral in het midden en noorden. Vanwege de gladheid geldt code geel. Het wordt gemiddeld een graad of twee. En dat was nieuws op 538. Dan 50 door Flitsmeister. Vertraging op de A7 Westerbroek richting Bremen bij de grens 5 minuten. A7 Bremen richting Westerbroek bij Hoge Zand 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag bij Pleiswijk. 5 minuten. En ook even oppassen 6 minuten vertraging A73 Maasbracht richting Nijmegen bij Venray Noord. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid op de A20, namelijk Rotterdam richting Gouda 29.2. Nu bij Jumbo. Alle Jumbo's vriesverse maaltijden 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap... Emma van Vreo hier...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 Trading Season bij Radio 538. Zij kreeg eh, laatst in een interview de vraag... joh, eh, speel jij ook eigenlijk instrumenten? En toen zei ze, ja, nou, nee, niet per se gitaar... maar wel iets anders met snaren. I don't play guitar, but I used to play the cello. Oh, de cello. Ja, dat is ook mijn favoriet. Tenminste, eh, ik ga dan toch voor de, de Limon cello. Die telt ook, toch? Goedemorgen, 538 Marnix hier. De lekkerste hits op je zondag. Zometeen hoor je hoe je tickets wint voor de vrienden van Amstel Live.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 by the grace of the morning. With the sun I rise up all and I'll try again. So I get En zij weten hoe het is om erbij te zijn in die grootste, gezelligste crew van Nederland. In 2024 was Somje namelijk onderdeel van de Vrienden van Amstel Live. En ook dit jaar komt het spektakel terug in Rotterdam Ahoy. Tickets zijn helemaal uitverkocht. Maar goed nieuws, je kan ze hier nog winnen bij Radio 538. Vanaf morgenochtend 6 uur in de ochtendshow. Wie weet ben je er wel gewoon bij bij de vrienden van Amstel Live. Wie er sowieso bij is. En ook een boete kreeg omdat hij dat te vroeg heeft verklapt. Yves Berensen. Ik mocht het eigenlijk niet zeggen, nee. En ik was in de veronderstelling dat het al uh, publiekelijk was. Maak ze een beetje boos? Nou, ik kreeg 1000 euro boete, had ik begrepen. 1000 euro? Dat zijn flink wat biertjes, hoor. Potverdikkie. Tickets voor de vrienden van Amstel Live win je vanaf maandag. Morgen dus hier bij Radio 538. They got me anytime, anywhere. My mind in the air. Surround me. They surround me. Surround me. Anytime, anywhere. My mind in the air. They're waiting for me. They're calling on me. Layla. 538. to the sand. It's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar, and Jane for smoking.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 Waarom ik graag met Eurostar reis? Je mag twee koffers gratis meenemen en één stuk handbagage. Eén koffer is leeg, want ja, voor die nieuwe outfit, hè? De Shopping Express is klaar voor vertrek. Eurostar. Together we go further. Bagage tot 75 centimeter moet in de bagagerekken passen.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 Kies één van onze voordeelboxen en geniet van vier maaltijden... vers gekookt door onze chefs voor maar 25 euro. Zo begin je het jaar gezond zonder zelf te koken. Bestel nu op uitgekookt.nl. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, Oh, wat een geld. 18.000. Wat verdikken Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Het is weer Kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%.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 Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 538 Marnix Westhuis. En goedemorgen met Taylor Swift voor je onderweg naar Kelvin Harris en Blessings. Radio 538. you got much to Taylor Swift en The Faith of Ophelia. Weet jij het nog? <clears throat> De eerste keer dat je je autotheorie examen mocht doen. En zo ja, hoe ging dat? Uh, hartkloppingen, zweet op plekken waarvan je niet wist dat het überhaupt daar kon zweten. En na al dat gezwoeg toch nog net een voldoende halen. Of ging dat alleen bij mij zo? Ik moet wel eerlijk toegeven, ik heb gewoon zo'n dagcursus gepakt, weet je wel. Dus dan word je als een soort militair helemaal gedrild met alle informatie. Daarna word je gelijk in een bus gestopt en ga je naar het examen toe. Aanraden hoor, gratis tip voor je zondag. Anders overkomt je misschien wel hetzelfde als wat Taylor Swift is overkomen. Zij heeft namelijk drie keer over haar theorie-examen gedaan. Ja, gewoon zonde van je tijd, ook zonde van het geld. hoorde net met de Feta Filia. En eh, over dat theorie-examen gesproken. Ik heb even op mijn Instagram story, at Marnix Westhuis, heb ik even wat gezet. Even een klein testje. Ik ben toch benieuwd als je nu je rijwijs alleen maar een tijdje hebt, net als ik. Zou je deze vraag uit een examen nog goed kunnen beantwoorden? Check even Instagram, at Marnix Westhuis, staat hier bestoor. Ik ben benieuwd of je hem goed hebt.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 Eerder deze week ging het over zwemdiploma's. Die zijn tegenwoordig best aan de prijs, tegen de 1000 euro. En Rick, die heeft er nogal wat, zei hij. Oh, ik heb ABCD, Zo. Echt waar? Wat is reddingszwemmen, of niet? Ja, ook.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 Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven gyros met paprika 500 gram voor maar 3,59. Fans van Voodoo. Aldi. FBI don't know. Zondagavond is de crimeavond. Met FBI bij Veronica. Kijk het nieuwste seizoen van FBI. Vol actie en spanning.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 Neem die stap. Scapino. Sale bij Feelings Wonen. Hoge kortingen, nu in de winkel. Ondersteuning voor het behoud van een normaal testosteron? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal